uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Amsterdam gaat de drugshandel in probleemwijken actief verstoren. Dealers op hangplekken en in garageboxen worden aangepakt... en jongeren die in de drugshandel dreigen te belanden... worden beter in de gaten gehouden. Burgemeester Halsma heeft dat bekendgemaakt bij de presentatie... van wat zij noemt een breed drugsprogramma. Het vervolg op een rapport uit april... over economische en financiële ondermijning door drugs en fraude. De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie willen dat alle provincies dezelfde stikstofregels hanteren. De afgelopen dagen trokken vier provincies na protest van boeren de maatregelen in, waar net afspraken over waren gemaakt. Minister Schouten overlegt overmorgen weer met de provincies. De partijen hopen dat er een einde komt aan de onrust bij de boeren en in de bouwwereld als overal één lijn wordt getrokken. LTO Nederland noemt dit een goede stap in de richting. Drie betogers die gisteren in Groningen werden opgepakt... zijn weer op vrije voeten. Gisteren werd bij de protesten van boeren tegen de stikstofmaatregelen... een man aangehouden die met een trekker inreed op een politiepaard. Vandaag werden nog twee mannen opgepakt. De een omdat hij met zijn trekker de deur van het provinciehuis in Groningen forceerde. De ander was betrokken bij het rammen van een hek. Morgen willen de boeren demonstreren in Den Haag. Defensie gaat daar wegen afsluiten... om te voorkomen dat ze met trekkers in winkelgebied komen of het binnenhof omdat de politie zelf geen zwaar materieel heeft dat de trekkers tegen kan houden... heeft Den Haag de hulp van het leger ingeroepen. Het weer. In de loop van de nacht trekt de regen weg. Temperatuur vannacht ongeveer 10 graden. Morgen eerst in het noordoosten wat zon. Verder is het bewolkt. In de loop van de dag valt er steeds meer regen.